Als getuigen. <laughs> Maarten ik zijn tegen, Bart en Ad zijn voor. Wat doen we ermee? Waar gaat het over? Dienstweigeren. Waar Waarom wil jij het bewaren? Ik vind het wel een interessant verschijnsel. Goed, bewaren. Bart vindt het een interessant verschijnsel. Maar niet als jullie dat niet met me eens zijn. Ik wil het ook wel bewaren. Bewaren dan maar? Ja, Het zijn er nou van die mensen waar ik de ballen niet van begrijp. <laughs> Zie je ze op zondagochtend lopen met van die zwarte tasjes aan hun hand. Daar heb je in godsnaam zin in. Daar heb ik nu juist wel bewondering voor. Oh ja? Nou? Ik wist niet wat ik liever deed. Of liever, ik weet het wel. <laughs> ik heb het laatste twee aan de deur gehad. Hoe was dat? Er wordt gebeld. Ik doe open, staan er twee oude dames voor de deur. Of ze me spreken konden. Ik zeg, het spijt me, maar ik ben aan het werk. Heel goed, moet je altijd zeggen, als je ze binnenlaat ben je verkocht. Laat hem nou even vertellen. Zegt die oudste, is het hier dan een werkplaats? En tegelijk luisteren ze naar binnen, want onze deur komt meteen in de kamer uit. Is het verdomd? Ik zeg, nee, maar ik ben toch aan het werk. Of ik dan de wachttoren wilde kopen, ook niet. Toen zegt ze, zijn je vader of je moeder dan misschien thuis? <laughs> 41 jaar. Het is natuurlijk omdat ze zelf geen kinderen hebben. Hoe weet je dat? Ah, dat zie je. Maar waar zie je dat dan? Ja, de mannen zijn geen kerels en de vrouwen zijn geen vrouwen. Nou, ik denk dat ze wel degelijk kinderen hebben. De consequentie is wel dat mannen die kinderen hebben allemaal kerels zijn. <laughs> dat zeg ik niet. Dat hoor je mij niet zeggen. Waarom heb je eigenlijk kinderen? Oh, Waarom heb ik eigenlijk kinderen? Vraag je me wat? Ik zou het verdomd niet weten een soort levensvervulling, denk ik. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja, een soort eh, levensvervulling. Laat je niet op de kast jagen, Jan. <laughs> Laat mij maar schuiven, Jantje komt altijd op zijn pootjes terecht. Heren, een vraag op de man af. Wat is een droplul? <laughs> maar mevrouw Haan... Het staat zo in de tekst, ik moet er een verklaring voor geven. Ik vermoed dat het iets met geslachtsziekte maakt. Daar kun je het onderop zeggen. Ik heb niets aan vermoedens. Ik moet exacte bewijzen hebben. Ik zal het voor u nazoeken. Bent u er al achter wat bondjagen betekent? Daar ben ik nu achter. Wat betekent dat dan? Dat kan ik u niet zeggen. Dat moet u maar aan Flip vragen. Ik ga dat toch even vragen. Ik wil dat wel weten. Maarten, wil jij deze brief even bekijken? Uh Met Koning? Ja, met Karst Buitenrust Hettema. Uh, dag meneer Buitenrust Hettema. En, eh, wat betekent het? Eh, ja? Het betekent dat een heer vleeselijke gemeenschap heeft met een dame. Ja? Waarom mevrouw Haan dat niet durfde zeggen, begrijp ik nog niet. <laughs> De vergadering van het genootschap. Wat is er aan de hand? Mevrouw Haan had mij gevraagd naar de betekenis van bondjagen. Ik zal het aan Anton overbrengen. Maar nu ze het wist, wilde ze het mij niet zeggen. Dat begrijp ik heel goed. Dag, Karst. Behandel jij dit? Ik zal het doen. Is het een verzoek? Ik denk het. Waar gaat het dan over? Ik weet het bij God niet. <laughs> Precies wat Ine over je zei. Ze zei, hij heeft een gezicht zo van... Jongens, het is allemaal verdomd belangrijk... Maar het interesseert me geen bal. <laughs> en verdomd, het is zo. <laughs> heb ik zo'n gezicht? Een beetje wel, dat moet ik wel toegeven. Ik heb daarover eens een mooie droom gehad. Vertel eens. Maarten had ons te eten gevraagd en wij zaten met lange gezichten op kale banken langs de muur. <laughs> Niemand zei iets. Nicolien stond in de keuken vermoeid in een grote pan te roeren en toen hoorde ik Maarten zeggen, dat rottige bezoek. <laughs> Meesterlijk, dat is hem helemaal. Ik had het niet beter kunnen verzinnen. Eh, ik ben opgebeld door een vriend van Elsje Schot. Die wil hier wel studentassistent worden. We hebben nog geld. Wat studeert hij? Sociologie. Kunnen we daar nu niet beter een meisje voor nemen? <laughs> Altijd voor. <laughs> Waarom een meisje? Omdat het mij zeer de vraag lijkt of een jongen met lichte werkzaamheden genoegen neemt. nu alle dames tegenwoordig thuiswerken, hebben we daar niemand meer voor. Waarom zou een jongen daar geen genoegen mee nemen en een meisje wel? Ik zie dat niet in. Omdat vrouwen nu eenmaal geschikter zijn voor zulke lichte werkjes dan mannen. <laughs> Helemaal mee eens. Nou, onzin. Lichte werkjes zijn het mooiste wat er is. Ik teken ervoor. Maar je bent wel afgestudeerd. Ja, ik ben wel afgestudeerd. Dus op een gegeven ogenblik vond je dat dus belangrijker? Omdat ik moest. Ja. Maar dat betekent niet dat ik een hekel heb aan lichte werkjes. En waarom studeren er dan zo weinig vrouwen af, vergeleken bij mannen? Omdat ze een man vinden. Dat, is toch een bewijs dat ze eigenlijk niet geschikt zijn voor de studie? Dacht je dan dat mannen dat wel zijn? Verreweg de meesten gaan toch alleen studeren omdat hun vader een bepaalde sociale status heeft of omdat ze die zelf bereiken willen. Als ze die bereikt hebben, houdt het op. Net als bij vrouwen. En waarom studeren er dan toch zo weinig vrouwen af? Dat zegt Maarten toch net? Vrouwen gaan studeren om een man te vinden. Dat lijkt me nogal duidelijk, dat weet iedereen. En waarom worden zoveel vrouwen dan secretaressen en zo weinig mannen secretaris? Omdat de verhouding tussen een directeur en een secretaresse in negen van de tien gevallen erotisch is. Een man wil geen man onder zich hebben. Nee, liever wat anders. <laughs> maar ze nemen wel een chauffeur. Tuurlijk omdat ze zich niet door een vrouw willen laten rijden. Dat is allemaal verdomd logisch. En het heeft met verschillen in intelligentie niets te maken. Het zijn sociale verschillen. Precies om dezelfde redenen wordt van de Joden gezegd dat ze slim zijn. En van de negers dat ze stinken. Bartje, jongen, je begrijpt er geen bal van. En toch laten jullie een vrouw voorgaan als je een kamer ingaat. Ja, natuurlijk. Jij rijdt toch ook rechts? Bart niet. Als je met z'n tweeën door een deur moet, moet je een afspraak maken. En dergelijke afspraken berusten op uiterlijke verschillen. Die ziet Bart niet. Die zie ik heel goed. Gek, maar boeren doen dat niet. Zou dat soms een overblijfsel zijn uit de hoofdse tijd? Boeren geven vrouwen een trap. En toch zijn er ook andere dan uiterlijke verschillen. Kun jij dat dan niet eens in noemen, Bart? Oh. Vrouwen horen niet te roken en niet op een motorfiets te zitten. Omdat jij ze met de knoet te lijf wilt. Dat gaat niet als een vrouw een leren jas aan heeft. Heel goed, Bart heeft gelijk. Zo'n vrouw zou ik ook niet moeten. Je hebt verdomd 19e eeuwse opvatting over de vrouw. Lekker op mijn vader hoor. En jij hebt erg de neiging tot theoretiseren. En meneer Beerta heeft mij inderdaad gewaarschuwd om nooit vrouwen aan te stellen. Herinner je dat nog, Anton? Wat moet ik mij herinneren? Jij hebt inderdaad tegen mij gezegd dat je beter mannen dan vrouwen kunt aanstellen. Dat kan ik mij niet herinneren. En dat lijkt me ook niet waarschijnlijk want dan zou mevrouw Haan hier niet geweest zijn. En daar prijs ik mij nog altijd gelukkig om. Ik heb het probleem gisterenavond aan Marion voorgelegd. Ja? Marion vindt mij inderdaad wat ouderwets, maar ze vindt ook dat jij te veel psychologiseert. Ik psychologiseer niet. Ik heb het best in als iemand als vertegenwoordiger van een groep wordt gezien en niet als individu. Als een vrouw stom is, dan is ze stom. En niet omdat ze een vrouw is. Dat ben ik natuurlijk met je eens. Gelukkig. Ik heb het er met Ino over gehad, maar als er nou toch geld is, dan wil zij hier ook wel werken. Het thuiswerk dan natuurlijk. Goed. Ze kan verhalen overtikken voor het kaartsysteem. Goedemorgen. Goedemorgen. Wünschen Sie Kaffee oder Tee? Kaffee, ehm, eh, bitte. Guten Morgen. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Bitte. Ich bin Koning. Das hatte ich mir schon gedacht. So, einmal Kaffee für den Herrn. Und Sie, was kann ich Ihnen bringen? Zum Frühstück immer warme Milch. Warme Milch? Komm sofort. Ich sagte mir, das muss Herr Koning sein. So wie Sie da saßen mit dieser Zeitung, so anspruchslos in der Ecke. Ich muss sofort an Herr Dr. Bertha denken, ist Herr Dr. Bertha noch nicht zum Frühstück hinuntergekommen? Nein. Noch, noch nicht. Na, dann werden wir noch ein wenig warten. So, Ihre warme Milch, bitte. Womit sind Sie jetzt beschäftigt? Mit den Karten für den Europaatlas. Sehr gut. Sie sprechen heute über die Karte des Fluges? Falls mir die Kräfte nicht fehlen, denn mit meiner schwachen Gesundheit ist das eine außerordentlich schwere Aufgabe. Haben Sie meine Daten bekommen? Ah, die habe ich bekommen. Es ist nicht viel. Es ist sehr wenig. Das ist, weil es mir noch immer nicht gelungen ist, Leute aufzufinden, die mit traditionellen Flügen gearbeitet haben. Sie alle kennen nur die Fabriksflüge. Holland ist ein sehr reiches Land und unsere Aufgabe ist eine schwere Aufgabe für mich und auch für Sie. Aber es geht jetzt darum, dass wir nicht versagen. Wir müssen durchhalten, immer von Neuem die alten Leute befragen, sie zwingen in ihrer Erinnerung nachzusehen, was dort alles noch aufbewahrt auf uns wartet. Das ist unsere große Aufgabe, wofür unser wissenschaftlicher Nachwuchs uns danken wird, denn nachher wird es zu spät sein. Guten Morgen, Herr Professor Horvatitsch. Nochmal. Guten Morgen, Herr Dr. Bertha. Nach Anton. Haben Sie gut geschlafen? Nein. Ich habe schon seit drei Tagen nicht geschlafen. Es gab zu viele Gedanken, zu viele neue Ideen, die ich alle noch ausarbeiten muss, um schlafen zu können. Und Sie? Ich schlafe immer gut. Morgen. Wünschen Sie Kaffee oder Tee? Für mich Tee, bitte. Ich beneide Sie wegen Ihrer Gesundheit und gerade jetzt mit den vielen schweren Problemen, die diese Tagung mit sich bringt. Unsere Aufgabe ist schwer. Aber die jungen Leute sind manchmal ungeduldig. Sie wollen sofort Resultate sehen. Resultate. Das hat Herr Koning auch zuweilen. Und ich sage dann immer zu ihm, du sollst Geduld haben, denn wir arbeiten nicht für uns selbst, sondern für die Ewigkeit. So ist das genau. Es freut mich sehr, so was von Ihnen zu hören. Wir sind uns ganz einig. Wie immer. Wie immer.